en neemt het gebruik daarvan toe. Dat leidt tot gezondheidsklachten, stank en roetneerslag. De organisaties vinden dat er onder bepaalde omstandigheden een stookverbod moet komen. Bijvoorbeeld als er weinig wind staat. Kleine scholen krijgen opnieuw extra steun om sluiting te voorkomen. Het gaat om zo'n 2000 scholen met minder dan 145 leerlingen. Die krijgen nu al een toeslag van 120 miljoen euro. En er komt nog eens 20 miljoen bij. Volgens minister Slop is dat nodig omdat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. Of ze nou op een grote of kleine school zitten. Ook voor de leefbaarheid van dorpen en steden is het volgens Slop belangrijk dat de schooltjes open blijven. De allerkleinste scholen profiteren het meest van de toeslag. Het vorige kabinet wilde de kleine scholentoeslag nog afschaffen. In Doetinchem heeft brand gewoed in het dak van een appartementencomplex. Het gebouw van zes verdiepingen werd vannacht ontruimd. De politie gebruikte een omroepinstallatie om iedereen te waarschuwen. De bewoners werden opgevangen in een buurthuis. Het vuur kroop verder onder de dakbedekking. De brandweer van Doetinchem zaagde het dak daarom open. Na een paar uur was het vuur onder controle. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Er zijn geen aanwijzingen voor Russische inmenging in de verkiezingscampagne van president Trump. Dat zeggen de Republikeinen in de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de kwestie onderzoekt. Volgens hen is het onderzoek klaar, maar de Democraten zeggen dat de commissie partijdig is en dat er nog veel getuigen moeten worden gehoord. Het weer bewolkt en druilerig, in de namiddag en avond van het westen uit droog en het is 5 tot 8 graden. Morgen geregeld zon, 8 tot 12 graden, donderdag kans op buien en meer wind. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein de linkerrijstrook dicht. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten vertraging op de A7 ten Oeverzaandam bij Purmerend Noord. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Woerden. Het, geeft, eh, het levert 8 kilometer file op vanaf Gouda. De vertraging is 20 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel-West 7 kilometer en een kwartier vertraging. Eh, een kwartier vertraging op de A16 bij de Van Brienenoordbrug vanuit eh, Breda naar Rotterdam. Dat komt door een ongeluk. Op de A28 Zwolle-Utrecht is een eh, ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en twee auto's.